uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Topman Mark Zuckerberg van Facebook heeft een fonds opgericht voor goede doelen. Aanleiding is de geboorte van zijn dochter. Zuckerberg stopt 99% van de aandelen van Facebook in de stichting. Die hebben een waarde van 42 miljard euro. Met de stichting wil hij de gelijkheid in de wereld bevorderen, ziektes bestrijden, mensen samenbrengen en sterke gemeenschappen opbouwen. Die doelen beschrijft Zuckerberg in een brief aan zijn pasgeboren dochter. Het computersysteem van uitkeringsinstantie UWV kampt sinds afgelopen middag met een storing. Daardoor kunnen uitkeringsgerechtigden hun inkomen niet opgeven op Mijn UWV. Dat is voor sommige uitkeringsgerechtigden noodzakelijk om hun uitkering te krijgen. Het UWV verwacht vooralsnog niet dat mensen hun uitkering te laat krijgen door de storing. Een man die 17 jaar geleden in Mexico de Nederlandse Hester van Nierop vermoorde, is veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf. De vrouw werd in 1998 vermoord in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez. De ouders van de Nederlandse hebben er altijd bij de Mexicaanse autoriteiten op aangedrongen dat ze bleven zoeken naar de moordenaar. Vorig jaar werd de verdachte geïdentificeerd. Het Noordpoolijs is in 25 jaar tijd veel dunner geworden. Noorse onderzoekers hebben ruim 100 dagen achter elkaar over de Noordpool gevaren om het ijs te bestuderen. En volgens hen is het ijs zo dun geworden dat een ijsbreker er zelfs in de winter doorheen kan varen. De Noordpool is nu bedekt met ijs van 1 of 2 jaar oud en niet meer met ijs van 10 jaar of ouder. Tijdens de klimaatop in Parijs proberen verschillende landen tot maatregelen te komen om opwarming van de aarde te voorkomen. Het weer bewolkt en op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 9. Overdag bewolkt met vooral in het noorden soms motregen.